Ze wilden een piratenzender beginnen. Ze moesten bovenin de mast een kabel aansluiten. De politie van Werkendam kreeg vannacht een tip dat er in de 60 meter hoge telecommast werd gerommeld. De mannen hadden een klimtaal, gereedschap en een aansluitkabel bij zich. De spullen werden met een hoogwerker uit de mast gehaald. De mannen konden op eigen kracht naar beneden komen. De branden in Rusland kunnen een schadepost voor de economie veroorzaken van 14 miljard dollar. De schatting komt van economen die een schade voorzien van 1% van het bruto nationaal product. De branden zijn veroorzaakt door een combinatie van droogte en een hittegolf. De Russische regering heeft geld uitgetrokken om een herhaling van de branden te voorkomen. De brandweer krijgt er over de komende drie jaar 1,8 miljard dollar bij. In drie weken zijn 40 meldingen binnengekomen van seksueel misbruik van kinderen in instellingen en pleeggezinnen. De meldingen worden gedaan bij een telefoonnummer dat is ingesteld door de commissie Samson. Die onderzoekt misbruik van kinderen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in de jeugdzorg zijn geplaatst. De commissie werd ingesteld na meldingen van misbruik van kinderen in de jaren 50 en 60 in katholieke instellingen. Het vroegere concentratiekamp Majdanek in het oosten van Polen is getroffen door brand, waarschijnlijk door kortsluiting. Daarbij is een houten barak afgebrand die als museum diende. Het vuur verwoestte meer dan 7000 paar schoenen van mensen die er door de nazi's gevangen werden gehouden. In Majdanek zijn 80.000 mensen om het leven gekomen, onder wie duizenden Nederlanders. Het Sovjetleger bevrijdde het kamp in juli 1944. Dan het weer. Vanavond en vannacht bewolkt en op veel plaatsen regen. Het wordt vannacht ongeveer 14 graden. Morgen klaart het vanuit het noordwesten op.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 met als gast Rob van Menen, werkzaam bij de gemeente Zandvoort... als hoofd van de afdeling Ontwikkeling en Beheer en al eerder eh, presentator in dit programma, dat tot ver buiten Zandvoort via internet wordt <laughs> beluisterd. Zoals in Boertangen, Dokkum, maar nu even niet, Brabant, Duitsland en zelfs Brazilië. Rob, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Wanneer was jij hier ook alweer? Ehm, nou, ik denk ongeveer een jaar geleden. Ja, dat was je net, geloof ik, in eh, Zandvoort komen werken. Uh, ja, dat was juni vorig jaar. Ik denk dat hm. zal ook wel in augustus geweest zijn ja. Toen was het wel heel mooi weer, overigens. Ja, eh, beter dan nu. Ja, zeker. Ja. Goed, ehm, jij hebt eh, het een en ander meegebracht. Maar ik ga even een beginnetje maken. En eigenlijk heel ongewoon. Meestal begin ik met, eh, gewoon met stevige muziek. Maar ik ga nu beginnen met een zangeres die ik nog nooit heb gedraaid. De 58-jarige Braziliaanse Rosa Passos die zichzelf eh, begeleidt op eh, de gitaar en de piano. En ze maakte in 2003 een bijzonder album met de wereldberoemde Amerikaanse bassist Ron Carter. Rosa Passos met stem en Ron Carter met bas in Porcosa de Vatje. Você está vendo só do jeito que eu fiquei que tudo ficou. Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. A nossa casa, querido, já estava luz tomada guardando você, as flores. Não fale Gisteravond hadden we hier eh, als slotact van het, het jazzfestival eh, Hans Dulver, die eh, toch een stevig geluid produceerde. En ik denk, nou, voor degenen die daar geweest zijn, was dit een nummer om zachtjes aan af te kicken. Dit was, de, dit was Scott Hamilton, niet de saxofonist, maar de gitarist. Met een onherkenbaar Giant Steps. Rob, waar ga jij mee ons verrassen? Nou, ik dacht eh, laten we eens eh, beginnen met eh, Michael Bublé. Ehm, natuurlijk iets wat ook jonge mensen wel aanspreekt. want het lijkt een beetje op een, zullen we zeggen, een beetje Sinatra-kloon, toch? maar nou ja, toch wel leuk.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 what you said, child, just once more. I chose you for the one, now we're having so much fun. You treated me so kind, I'm about to lose my mind. You made me so very happy, I'm so glad you Cause you came and you took control. You touched my very soul. You always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad girl. Ja, dit was uh, Blood, Sweat and Tears met als eh, zanger David Clayton Thomas. Uh, bekend eh, met name denk ik rond 1970, begin jaren 70. toen waren er meer bands die wat invloeden vanuit de jazz hadden. Blood, Sweat and Tears is daar een heel goed voorbeeld van. Een ander bijvoorbeeld in die tijd was Chicago. Toen ze nog de Chicago Transit Authority heten. Nou, dus dat was dat. <laughs> Oké. Eh, ik heb ze even geteld. In mijn verzameling heb ik 39 cd's van Duke Ellington. En ik draai hem veel en veel te weinig. <laughs> Want hij blijft toch een van de grote in de jazz. Niet alleen vanwege zijn vrije eh, fraaie jazzcomposities, maar hij heeft ook complete suites eh, gecomponeerd. En kerkmuziek. En andere klassieke stukken. Ja, hij had niet alleen een, een, een neus eh, voor talent. Hij wist ook heel goed een band bij elkaar te houden. En eh, een hele mooie klankkleur te realiseren. Dus ik ga hem eh, weer wat vaker uit de kast trekken. En vandaag met zijn compositie Where's the Music. Niet gespeeld door zijn complete band, maar met zijn topsolisten. Hij zelf uiteraard op de piano. En verder Clark Terry trompet. John Sanders trombone. Jimmy Hamilton clarinet, Johnny Hodges sax; Jimmy Wood bass en Sam Woodyard drums. Where's the music? spelers brengen op het album Tenor Legacy een ode aan tien beroemde tenorsaxofonisten. En deze My Old Flame was opgedragen aan Zoet Sims en werd gespeeld door Benny Golson, Branford Marsalis, James Carter en Harold Ashley. En de pianist was Geoff Kiezer. Rob, je gaf mij een idee, maar ik weet niet wat het is. Eh, van Bos Keks. Ehm, en het nummer wat we gaan horen is eh, She Was Too Good To Me. Um, Bos Keks, eigenlijk afkomstig uit de popmuziek. Maar eh, al enkele jaren maakt hij eigenlijk alleen nog maar wat jazz-achtige muziek. En eh, wel een interessante man, want hij eh, had eh, altijd een restaurant in San Francisco. En hij heeft nu een, is een wijnboer. <laughs> en nou ja, wijn en jazz gaat eigenlijk altijd wel goed samen. ja nou, dus, whisky, hè? ja, hard, nou hard ja, ja, whisky, ja, whisky en sigaren. <laughs> maar <laughs> maar het, wijn doet het ook goed. Dus ik stel voor dat we naar borstcakes gaan luisteren. She was too good to me. How can I get along now? So close she stood to me. Everything seems all wrong now. She would have brought me the sun, making me smile. That was her fun. If I was mean to her, she'd never say, Go away now. I was a king to her, who's gonna light my way now? It's only natural. I'm so blue. She was too good. too good to me. How can I get along now? So close she stood to me. Everything seems all wrong now. She would have brought me the sun, making me smile. That was her fun. I was mean to her, she'd never say go away now. I was a king to her, who's gonna light my way now? It's only natural, I'm so blue. She was too good to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, little darling, do not cry. And I will sing a lullaby. to get back. and I will sing a lullaby. changing my life with the wave of his hand. Nobody can deny that there's something there, there. Running my hands through his hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I want him everywhere and if he's beside me, I know I need never care. For to love him is to need him everywhere. Knowing that love is to share. Each one believing that love never dies. Watching his eyes and hoping I'm always there. want him everywhere. And if he's beside me, I know I need never care. For to love him is to need him everywhere. Knowing that love is to share. Each one believing that love never dies. Watching his eyes and hoping I'm always there. I will Ja, dat was eh, Roberta Cambarini. Eh, Here and There and Everywhere en Golden Slumbers van Lennon en McCartney. Eh, dus bekend van de Beatles. maar ja, Roberta Cambarini vind ik zelf wel een, hele goede zangeres. dus daar komen we later nog wel een keer op terug. In het volgende uur wat mij betreft nog wel een keer. Want ik vind het wel erg, erg goed altijd. Afkomstig uit Italië hè? Maar ja. woont al jarenlang in New York. Ja. ja. Goeie mix. Ja. Ja. Oh, vind ik ook. Ehm, afgelopen vrijdagavond uh, draaide ik vanuit Hotel Hoogland twee uiteenlopende versies van het overbekende My Funny Valentine. Een, nummer van Rogers and Hart uit 1937, gemaakt voor de musical Babes in Arms. En ik vertelde toen dat ik eh, veel verschillende uitvoeringen heb verzameld. En vanmorgen laat ik er weer twee horen. Allereerst instrumentaal. Mal Jackson op de vibrafoon en Horace Silver met een opvallende pianobegeleiding in My Funny Valentine. My heart. een gezongen versie van My Funny Valentine. Uitgevoerd door de Amerikaanse acteur en scenario-schrijver Matt Damon. Die meende ook maar eens een keer een plaatje te moeten maken. Rob, het loopt tegen elven. Hebben we nog een, eh, een aardig geval?